Die dijkers met het NOS Journaal. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn ongeveer 55.000 Oekraïense militairen gedood, zegt president Zelensky. Hij zegt dat daarnaast ook nog een groot aantal militairen nog altijd wordt vermist. Het is bijzonder dat Zelensky een aantal noemt. De vorige keer dat hij dat deed was namelijk al een tijd geleden. Oekraïne communiceert niet vaak over het aantal doden bij het leger. Rusland doet dat nog veel minder, maar de schatting is dat het aantal doden in het leger daar nog veel hoger is. Door de toeslagenaffaire hebben duizenden jongeren een hogere studieschuld. Blijkt uit een nieuw rapport van vijf lokale ombudsmannen. Omdat de ouders van deze jongeren in de schulden kwamen te zitten... besloten veel van hen om extra te lenen bij Duo om te kunnen overleven. Terwijl ouders en zelfs ex-partners nu worden gecompenseerd... krijgen deze jongeren geen kwijtschelding van hun schuld bij Duo. In Zuid-Spanje zorgt noodweer voor veel problemen. Door een storm is in korte tijd veel regen gevallen waardoor rivieren dreigen te overstromen. In Cadiz en Malaga zijn duizenden mensen geëvacueerd. Wegen zijn daaronder gelopen, veel treinen rijden niet en scholen hebben hun deuren gesloten. In sommige woningen loopt het water zelfs uit de stopcontacten. Honderden militairen zijn ingevlogen om te helpen in Zuid-Spanje. De restaurateur die in een kerk in Rome een opgeknapte muurschildering van een engel... het gezicht van premier Meloni had gegeven heeft de engel inmiddels overgeschilderd. Dat deed hij nadat er opwef was ontstaan over zijn actie. De oppositie was verontwaardigd en noemde het misplaatste propaganda. Het bisdom zei dat een politiek figuur niet thuis hoort in de kerkelijke kunst. De engel trok wel veel bekijks. Voor de basiliek in Rome stonden mensen in de rij om een foto te maken. Het weer blijft vannacht droog, bij min 3 tot 0 graden.